Waterwalgemoed met het NOS Journaal. In Luc van Duitsland heeft een man in een bus op mensen ingestoken met een mes. Daarbij zijn meerdere gewonden gevallen. Er zouden geen doden zijn. Volgens lokale media raakten er 14 mensen gewond, van wie twee ernstig. De dader zou zijn opgepakt. Ooggetuigen zeggen dat de man zijn rugzak neergooide in de bus... en passagiers en de chauffeur aanviel. Die maakte de deur open, zodat inzittenden konden ontsnappen. De omgeving van het steekincident in Lübeck is afgezet door de politie. Een man van 22 die in maart zijn opa in Alkmaar wurgde... heeft tbs met dwangverpleging gekregen. Volgens de rechter is hij volledig ontoerekeningsvatbaar... en krijgt hij daarom geen gevangenisstraf. Deskundigen zeggen dat de kleinzoon aan schizofrenie en paranoïde wanen leidt. De man leidde een zwervend bestaan en was naar zijn opa toegegaan omdat hij geld nodig had. Tien supporters van Twente zijn door de rechtbank veroordeeld... wegens de rellen rond Twente PSV in april vorig jaar. Ze gebruikten geweld tegen de ME en vernielden eigendommen van de club. De meeste van hen krijgen een taakstraf. Een 19-jarige man uit Enschede werd veroordeeld tot twee maanden cel. Tijdens de wedstrijd deed de politie een inval in het supportershome van Twente... in verband met drugshandel. Daarop braken er in en rond het stadion in Enschede rellen uit. Het Openbaar Ministerie heeft geen strafbare feiten gevonden bij de coöperatie Laatste Wil. Die maakte in september vorig jaar bekend aan leden een zelfdodingspoeder ter beschikking te stellen. Het OM vroeg de coöperatie eerder al per direct te stoppen met het aanbieden van het zelfdodingspoeder, wat ook gebeurde. Het weer nog, vrij zonnig, maar vanuit het zuidwesten wel meer hoge bewolking. Het is 23 graden aan zee tot plaatselijk 30 in het zuidoosten. Vanavond en vannacht in het zuiden en zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen verandert er aan het weerbeeld maar weinig.